uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het terreuralarm in Brussel is verlaagd naar niveau 3, het ene hoogste niveau. Daardoor is het dreigingsniveau in Brussel weer gelijk aan de rest van België. Het niveau werd in de nacht van vrijdag op zaterdag verhoogd naar niveau 4. De dreiging was toen ernstig en nabij, zei de Belgische terreurbestrijdingsorganisatie. De maatregel leidde ertoe dat het openbare leven in Brussel dagenlang stil lag. In Berlijn zijn twee mogelijke jihadisten aangehouden bij een politieactie. Volgens de politie is de actie gehouden nadat er verdachte zaken in een auto waren gevonden. Wat er precies in lag is niet bekendgemaakt. De bewoners van 16 huizen in omgeving werden uit voorzorg geëvacueerd. De arrestanten zijn mannen van 28 en 46. Volgens de politie zijn er geen concrete aanwijzingen dat ze een aanslag hebben gepland. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen het kabinet meer tijd geven om extra geld te vinden voor veiligheid en justitie. Daarmee lijkt er in zowel de Tweede als Eerste Kamer een meerderheid te zijn voor de begroting van minister Van der Steur. De oppositiepartijen steunen de begroting op voorwaarde dat er in het voorjaar nog eens serieus wordt bekeken of er extra geld nodig is voor politie, OM en rechtbanken. Eerder dreigt een deel van de oppositie de begroting voor veiligheid en justitie niet te steunen, waardoor er in de Eerste Kamer geen meerderheid zou zijn. In Frankrijk zijn bij voetbalwedstrijden voorlopig geen fans van bezoekende clubs welkom. Er zijn niet genoeg agenten beschikbaar en daarom kan volgens de autoriteiten de veiligheid niet worden gegarandeerd. Sinds de aanslagen in Parijs geldt de noodtoestand en zijn agenten op andere plekken nodig. Het weernocht wordt snel kouder. Halverwege de avond ligt de temperatuur al rond het vriespunt. Vannacht kan mist ontstaan en lokaal kans op gladheid. De minima liggen tussen min 1 en 6 graden. Morgen vanuit het westen meer bewolking, in het oosten soms nog zon. Het wordt dan 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Meer dan 10 minuten vertraging in de Randstad is er nog op de A1 naar Amersfoort... vanuit Amsterdam tussen Diemen en Muiderberg. Richting Amsterdam tussen Blarikum en Muiden 12 kilometer. A2 Utrecht-Amsterdam tussen Maars en Apkoude 11 kilometer na een ongeluk... Op de A2 Utrecht en Bos langs de breide tussen Everdingen, en Deil. Op de A7 Zaandam-Hoorn voor Avenhoorn 5 kilometer. Op de A10 tussen Watergaasmeer en Knoop en Nieuwemeer 7. De A12 Arnhem-Den Haag. Langzaam rijden tussen Driebergen en Oude Rijn. Op de A13 naar Den Haag een pechgeval. Bij Delft-Zuid 3 kilometer. En richting Rotterdam 4 kilometer vanaf knopen Prins Klausplein tot Delft-Noord.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 I bet, I bet that's why I keep on thinking about you. It's a shame. You said I was good, so I poured it down, so I poured it down. And now I don't understand it. You don't mess with love, you mess with the truth.